7 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat door de staking in het openbaar vervoer... de files vandaag een stuk langer zullen zijn. OV-bedrijven roepen mensen op om een alternatief te zoeken... omdat er nauwelijks treinen, bussen, metro's en trams rijden. Rijkswaterstaat hoopt dat veel mensen kunnen thuiswerken. Daarnaast roept de wegbeheerder op om niet naar Schiphol te gaan... als je er niet echt hoeft te zijn. Op sociale media worden mensen zonder auto liften aangeboden... onder hashtags als meerijden en lift aangeboden. Het Openbaar Ministerie wil samen met netwerk- en hostingbedrijven... illegale content, zoals kinderporno, beter aanpakken. Daarvoor is een richtlijn opgesteld. Tientallen, vaak buitenlandse hostingbedrijven... gebruiken Nederlandse servers om kinderporno, malware... en gestolen gegevens op te slaan. Het probleem is moeilijk aan te pakken. Het OM hoopt dat het met de medewerking van de branche makkelijker wordt om te bewijzen dat de foute bedrijven criminelen faciliteren. In een voorstad van Tokio zijn zeker 16 mensen neergestoken. Vooral kinderen die op een schoolbus stonden te wachten. Bij de aanslag zijn een meisje van 12 en een man van 39 gedood. Iemand anders kreeg een hartaanval. Mogelijk zijn er meer doden. Er zijn ook zwaar gewonden. De dader stak zichzelf na de aanslag in zijn hals en is overleden. Over zijn motief is niets bekendgemaakt. Op de plek van de aanslag heeft de Japanse politie twee messen gevonden. In Brazilië zijn in vier gevangenissen rellen uitgebroken. Daarbij zijn zeker 42 gedetineerden om het leven gekomen. De lichamen werden gevonden tijdens routinecontroles. Gisteren kwamen in Brazilië ook al 15 gevangenen om tijdens geweldsuitbraken. Het weer, vooral in het midden en zuiden van het land vallen er buien. In het noorden kans op wat zon. Het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De OV-staking heeft gezorgd voor vroege drukte op de wegen. Op de A7 richting Zaandam een kwartier vertraging bij Purmerend Noord. De N9 Den Helder-Amstelveen... Vanaf de afrit Egmond tot sloot een half uur verdraging. Er stond daar vanochtend een vrachtwagen met een klapband. Daardoor is het ook vastgelopen op de N242 Dring Alkmaar... voor de aansluiting met de A9, ruim drie kwartier verdraging. De N246 vanaf Westgrafdijk naar Beverwijk. Drie kwartier verdraging tussen de aansluiting met de N244 en Noorddijk...